Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Pakistan zegt dat de plekken die buurland India vanuit de lucht heeft aangevallen... geen militaire locaties zijn, zoals India beweert. Volgens Pakistan wonen er burgers. Bronnen zeggen dat er zeker één kind is omgekomen en twee mensen gewond zijn geraakt. De aanvallen van India van de afgelopen avond waren op plekken in de regio Kashmir... waarvan zowel India als Pakistan een deel controleren... Eind april werden in het Pakistaanse deel Indiase toeristen vermoord. En premier Modi beloofde toen, toen wraak. Pakistan heeft gezegd dat ze met een reactie zullen komen na de raketaanvallen van India. De Canadese premier Carney heeft een gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump ging het erg goed. Carney sprak Trump in het Witte Huis. Het gesprek was vriendelijk, met complimentjes over en weer. Toch kwam er een gevoelig punt voorbij... Trump wil Canada namelijk nog altijd inlijven als 51ste staat. Maar de Canadese premier zei dat zijn land niet te koop is. Trump zei daarop, zeg nooit nooit. Op de A20 bij Moordrecht zijn zes mensen gewond geraakt door een ongeluk. Drie van de zes zijn ook aangehouden voor onveilig rijgedrag. Bij het ongeluk in de buurt van Moordrecht bij Gouda waren meerdere voertuigen betrokken, waaronder ook een vrachtwagen. De oorzaak is nog niet duidelijk, daar doet de politie nog onderzoek naar. Internationale is door naar de finale van de Champions League. De club won in de verlenging van Barcelona met 4-3. Het was een zwaar bevochten finale plek. Het eerste duel van vorige week tussen Inter en Barcelona eindigde nog in 3-3. En lang leek het erop dat de return ook met dezelfde stand zou eindigen. Maar door een doelpunt in de verlenging won Inter. De finale is tegen Paris Saint-Germain of Arsenal.